Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Poppodia en festivals kunnen hun stoelen weer naar de opslag brengen. Vanaf volgende week zaterdag mogen ze weer evenementen zonder zitplaatsen organiseren. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Wel nog met maximaal driekwart van het normale bezoekersaantal. En iedereen moet bij de deur een groen vinkje in de corona-check-app laten zien. Morgen, dan horen we er meer over. Dan is er weer een persconferentie van het demissionaire kabinet. De burgemeester van Urk heeft gereageerd op de actie van een groep jongeren. Afgelopen weekend gingen die in nazi-uniformen de straat op. Waarschijnlijk als protest tegen het coronabeleid en de coronapas. De burgemeester zegt dat het smakeloos is en dat de jongeren er niet zomaar weg mee zullen komen. Uber moet taxichauffeurs in dienst gaan nemen. Nu rijden die nog rond als zelfstandigen, maar de rechter vindt dat dat niet klopt. Deze taxichauffeur is blij met die uitspraak. Ik heb eh, wel eh, dagen gemaakt van 14, 15 uur. Dus dat, is wel, dat zijn hele lange dagen. En dan, eh, dat, dat breek je op. En ook voor je gezin is dat ook niet zo echt prettig. Het bedrijf achter de taxi-app is het er niet mee eens en gaat in beroep. Volgens Uber vinden de meeste chauffeurs het juist fijn om als zelfstandige te werken. En Cynthia uit Nieuwegein spaart geen postzegels of sneakers, maar alles wat te maken heeft met M&M's. Muntjes voor een winkelwagentje of uh, uh, pennen, eh, petjes. Ik heb zoveel. Ik denk wel echt duizenden. Ja, misschien wel 3000 stuks of zo. Of, ja, het is, het is veel. Ja. Ja, daarom heeft ze er zelfs een kamer voor ingericht en Cynthia is nog niet van plan om te stoppen. Ik ga ermee door tot ik het niet meer leuk vind. Als ik, als ik er geen plezier meer in heb, dan stop ik ermee. Sommige mensen eh, lachen me wel uit. <laughs> maar dat maakt me niet uit. Ik vind het leuk, ik heb er plezier in en eh, daar gaat het om. Je krijgt het weer nog veel opklaringen. Het is bijna overal droog. Vannacht kan er wel wat mist ontstaan. En morgen geregeld zon en het wordt ook een stuk warmer. 21 graden aan zee tot 26 in Limburg. ZFM, verkeersupdate.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 luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. heeft solo-albums uitgebracht. Maar ook de andere helft van Brooks Dunn, Kix Brooks, nam in 1989 een album op. En dat album heette Highways and Heartaches. En daar hoorde je net de titelsong van. We gaan naar de digitale brievenbus. Via info.nesforradio.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Amerika. Van Carrie Kyle. Hij groeide op met de country en rockmuziek uit de jaren 90. En noemt zijn muziek een mix van Alabama en Tom Petty. Hoe dat klinkt, dat hoor je op Be Your Man. draw me in Ain't your coke bottle curves or the vintage in your style The way you say my name even though it drives me wild It's that high time we go driving. Don't need no radio as long as you're beside van Carrie Kyle en die heet Be Your Man. In onze digitale brievenbus hoorde je hem voorbij komen. Dat er van het stoppen met muziek maken nog geen sprake is... bewijst Connie Smith op haar 80-jarige leeftijd. Ze heeft namelijk recent een album uitgebracht en dat album heet The Cry of the Heart. Na 10 jaar geen muziek te hebben uitgebracht... komt ze dus terug met dit hele mooie album... waarvan je nu gaat luisteren naar Here Comes My Baby Back Again. Comes My Baby Back Again... van haar nieuwe album The Cry of the Heart. En wie weet maken we dat ooit ook wel tot een spotlight-album... hier bij de National Radio Show. Maar nu is het eerst tijd geworden voor de Nashville Spiegelplaat... en de gaan we naar 1974... want toen schreef Johnny Cash het en bracht hij dat nummer ook uit. In 2021 was er de film The Ice Road... waar dit nummer ook in gezongen werd... en toen was het de beurt aan Jason Isbell. Je gaat twee keer luisteren naar All I Do Is Drive. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Well, I ask an old truck driver about life out on the road. If he does a lot of singing when he's bringing in his load. If there's a pretty waitress crying for him every hundred miles. If he gets a lot of loving, if he has a lot of smiles. And I asked him if those trucking songs tell about a life like his. He said, if you want to know the truth about it, here's the way it is. All I do is drive, drive, drive, try to stay alive and keep my mind on my load, keep my eye upon the road. I got nothing in common with any man who's home every day at five. All I do is drive, drive, drive, drive, drive, drive. drive. we shared a cup of coffee, then I had to warm it up. And his greasy fingers trembled as he held on to the cup. And I said, Don't you hear a lot of music, see a lot of sights? Well, if you'll tune in to the Grand Ole Opry Saturday night, I will dedicate you a trucking song to which you can relate. He said, You just do the singing, and I'll do the driving, mate. All I do is drive, drive, drive. Try to stay alive. Keep my mind on my load. Keep my eye upon the road. I got nothing in common with any man who's home every day at five. All I do is drive, drive, drive, drive, drive, drive, drive. If I can get the fuel. Fuel. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Well, I asked an old truck driver about life out on the road. If he does a lot of singing when he's bringing in his load. If there's a pretty waitress crying for him every hundred miles. If he gets a lot of loving and if he has a lot of smiles, And I asked him if those trucking songs tell about a life like his said, if you want to know the truth about it, here's the way. All I do is drive, drive, drive, try to stay alive, keep my mind on my low, keep my eye on the road. I got nothing in common with any man who's home every day at five. All I do is drive, drive, drive his greasy fingers trembled as he held on to the cup. And I said, don't you hear a lot of music, see a lot of sights. But if you tune into the Grand Old Opry Saturday night, well, I'll dedicate you a trucking song to which you can relate. He said, you just do the singing Nashville Radio Show. Ricky Skaggs en Bruce Hornsby en How Mountain Girls Can Love. Nou, hoe ze dat doen, ik heb geen idee. Misschien moeten ze dat maar eens uitleggen. Uh, onlangs won Hilde Vos bij de International Singer-Songwriters Association... de Golden Award voor International Female Vocalist of the Year. Tijd dus om haar eens even in het zonnetje te zetten. Je hoort nu een nummer van de Hilde Vos Band. Dat is Close to the Fire. Sometimes life is like a cold wind. you off your feet There's a fire deep inside That keeps me warm In the longest night You make me need van onze maandartiest. We blijven nog even in 1996. Want we hebben nog een nummer van het debuutalbum van Trace. En dat album heet Dreaming Out Loud. Op dat nummer staat één van zijn eerste top 5 hits. En het is een nummer over gemis en hoop. En hij is toch mooi. Hij heet Every Light in the House. Dit is de Nashville Maandartiest. I told you I'd leave a light on. In case you ever wanted to come back home. smiled and said you appreciate the gesture.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 En die heet Can't Let Go. En daarvoor gingen we even lekker terug in de tijd met een gouden ouwe van Tennessee Ernie Ford en The Ballad of Davy Crockett. En nu gaan we naar 1999 voor een nummer dat al in 19... Eh, dat al 58 jaar oud is. Ik moet wel even opletten wat ik moet lezen. En hoeveel velen gecoverd is. Dit is zo'n cover van Hank Williams. Maar die wordt nu dus gezongen door Leanne Rimes. Dit is Your Cheating Heart. Your cheating is natuurlijk heel erg mooi, maar deze mag er ook zijn. 1999, Leanne Rimes en Your Cheating Heart. We gaan nu verder met Americana uit Groningen. Ja, want in Nederland zijn er ook artiesten die hele mooie Americana muziek maken. Via info.nashforradio.nl kregen we de nieuwste single opgestuurd van Jonathan Rhodes en die heet At Least I Found You. my thoughts keeps running and running Running into something strange I tell myself that things will change But I'm drowning circles and circles are all I find me out of this golden van Jonathan Rhodes, At Least I Found You. Ja, nog twee nummers van het Spotlight album voor je klaarstaan. En dat is deze week het album The Girls Are Back in Town van het trio Chapel Heart. Je gaat eerst luisteren naar Jesus en Alcohol. En hou je vast, lekker stevig, want op dit nummer speelt zelfs Billy Gibbons van ZZ Top Gitaar. En daarna hoor je Just Say I Love You. Dit is het Nashville Spotlight Album. in, but I didn't see it pour. It was daisies and sunshine. Then you hit the door and now you're gone. One shot down. Folks always said booze was no good for me. Jesus always pictures will get me through the worst. I'll get by. Three shots down. I pray to the good Lord for a brand new start. I begged and I pleaded Him to mend my Nashville Spotlight album. dat was het laatste nummer van ons Spotlight-album. Een heel divers nummer, want we gaan van country rock naar lekkere mooie ballads. The Girls Are Back in Town was het album dus en de uitvoerende waren Chapel Hart. We gaan nu naar Volk. 1987 werd dit uitgebracht. John Gorka en Love Is Our Cross to Bear.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 It's from me, it's to you, for your eyes. It's a way, a wonder that. in de show 1987. John Gorka en Love is our cross to bear. En van het rustpuntje ga ik alweer afsluiten. Want de show is alweer klaar voor deze week.